uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar is minder verkeersboetes uitgedeeld dan in 2016. Het waren er zo'n 9,2 miljoen. Onder meer voor te hard rijden, door rood rijden en bellen in de auto. In 2016 waren het er zo'n 200.000 meer... blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Heel effectief voor justitie waren de trajectcontroles op snelwegen... Vooral op de A2 en de A12 rond Utrecht werden vorig jaar veel automobilisten geflitst. Op de twee snelwegen samen waren het er een miljoen. Het OM onderzoekt de dreiging van een moordaanslag bij de landelijke intocht van Sinterklaas, meldt de Telegraaf. Die bedreiging zou in oktober door de extreem linkse actiegroep De Grauwe Eeuw op Facebook zijn gezet. De groep strijdt tegen de in hun ogen racistische en koloniale symbolen in Nederland. Aanvoerder Michael van Zet plaatste een bericht waarin stond dat er niks anders op zit dan een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. Ook werd de acteur die Sinterklaas speelt rechtstreeks bedreigd. Het bericht is na één dag verwijderd. De NTR, die de intocht uitzendt, en actievoerder Michael van Zet hebben volgens de Telegraaf niet gereageerd. Staatssecretaris Knops vliegt vandaag naar Sint Eustatius en gaat daar het besluit van Nederland uitleggen om in te grijpen in het bestuur van het eiland. Vandaag wordt de regeringscommissaris benoemd die voorlopig het bestuur op het Caribische eiland overneemt. Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland. Het kabinet grijpt in omdat er sprake is van financieel wanbeheer, willekeur en intimidatie. De jongen van 18 die vastzit op verdenking van een serie DDoS-aanvallen... deed dat naar eigen zeggen omdat het grappig is. De Volkskrant sprak met hem via e-mail... kort voordat hij begin vorige week werd opgepakt door de politie. De mbo-leerling uit Oosterhout had zelf de krant benaderd zit naar eigen zeggen ook achter de cyberaanvallen op banken die eind januari hinder hadden van DDoS-aanvallen. Politie onderzoekt dat nog. Het weer, het vriest nog licht. Pas vanmiddag komt het kwik een paar graden boven nul. Verder is het droog en zonnig vandaag. Morgen meer bewolking. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.